Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf met 43.000 kippen in het Zuid-Hollandse Ter Aar. Het bedrijf wordt geruimd, meldt staatssecretaris Dijksma. Ze heeft voor drie dagen een landelijk vervoersverbod ingesteld. Net als na de uitbraak afgelopen weekend in Hekendorp. Verder is er weer een ophok- en afschermplicht voor hobbydieren. Ook alle kinderboerderijen gaan weer drie dagen dicht. Het is nog niet duidelijk of de vogelgriep in Ter Aar, net als in Hekendorp, de voor dieren zeer besmettelijke H5 en 8 variant is. Het kabinet gaat niet meebetalen aan onderdak, kleding en voedsel voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat terecht zijn gekomen. Dat zei staatssecretaris Teven in de Kamer. Gemeenten die noodopvang willen bieden moeten dat zelf betalen. Teven zei dat het te vroeg is om nu een besluit te nemen over de uitspraak van de Europese Comité voor Sociale Rechten. Dat Nederland de zogeheten bed, bad en broodregeling moet bieden. Het Klimaatfonds voor Ontwikkelingslanden heeft het eerste geld binnen. Op de klimaattop in Cancún vier jaar geleden spraken 194 landen af om het fonds op te zetten. Op een speciale donorconferentie in Berlijn hebben nu 20 landen bij elkaar 7,5 miljard euro toegezegd. Het is de bedoeling dat er in 2020 80 miljard in de pot zit. Met het geld worden arme landen geholpen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het Zweedse arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange blijft gehandhaafd. Dat heeft een Zweeds Hof van Beroep bepaald. Australië wordt beschuldigd van seksueel geweld tegen twee vrouwen toen hij in 2010 in Zweden was. Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Zodra hij voet buiten de deur zet wordt hij aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht deels opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 5 graden met uitgebreid voorstaande grond. Ook ontstaat er mist. Morgen geregeld zon, later meer bewolking en kans op lichte regen. Met een stevige oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrit Soest en Eembrugge 2 kilometer file. 2 kilometer file op de A10 Zuid richting Den Haag bij knooppunt De Nieuwe Meer. Richting Amersfoort staat tussen Osdorp en De Rijen op de Ring Zuid 3 kilometer file.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 Maar heel veel nieuws uit Zandvoort en omliggende gemeentes. En uiteraard heel veel lekkere muziek. En zoals gewoonlijk starten we weer met de Beatles. Uit 1965, Michelle. Een lied geschreven door Paul McCartney en John Lennon, uitgebracht op het album Rubber Soul. Het nummer werd in een paar Europese landen, Nederland, Noorwegen en Oostenrijk, op single uitgebracht nadat de Overlanders met een conversie er de hitparade mee haalden. In Nederland en Noorwegen werd Michelle een nummer 1 hit. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u veel plezier.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 I hoped she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me. Look at my need to cry. There's no need to scream another eye. Even that won't reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me. Look at my face when I'm saying. Vanaf 14 december verandert de dienstregeling van de bussen die onder andere door Heemstede rijden. De belangrijkste wijziging is dat buslijn 140, Haarlem-Heemstede-Hoofddorp uit Horen, overgaat in lijn 340. Deze hoogwaardige R-netlijnbus blijft dezelfde route rijden, maar gaat vaker en sneller rijden. Dit betekent dat u op werkdagen ongeveer om de 7 minuten een bus kunt verwachten. Om de snelheid en de frequentie van lijn 340 te verhogen... vervallen een aantal haltes op de gehele lijn. In Heemstede zijn dat de haltes Zandvaartkade, Langhorstlaan en de Cesar Franklaan. De overige haltes worden gemoderniseerd en voorzien van een dynamische reisinformatie. Openbaar vervoer valt niet onder de taken van de gemeente. Maar aangezien de wijzigingen gevolg hebben voor deze inwoners...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 Kerst op landgroet Keukenhof in Lisse. Anders dan voorgaande jaren is de kerstver in 2014 gratis toegankelijk. De locatie van de markt is dit jaar de nieuwe plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer, de kerstmarkt, diverse kinderactiviteiten... en voor het eerst dit jaar een open podium met een goed gevuld programma.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 De, column, van de week, Filosoof Socrates heeft in zijn algemeenheid ooit een vraag gesteld om over na te denken. Hoeveel dingen zou je zonder kunnen? Ik ben het lijstje eens afgegaan. Zonder auto zijn sommige situaties onpraktisch, maar niet ondenkbaar. Genoeg andere vervoersmogelijkheden om uit te kiezen. Geen plek om te overnachten is een hekelpunt. Maar is een huis echt altijd nodig? ervan uitgaan dat ik wel ergens een slaapplaats voor twee weet te bemachtigen. Ik zou zonder telefoon kunnen. En zonder glaswerk. En zonder het invullen van allerhande formulieren. Maar zonder warmte zou ik niet kunnen. Enkele maanden per jaar moet het. Maar als de tijd weer komt dat de bladeren aan de boom zo mooi glinsteren... beginnen bij mij de verlustigde percepties. Zonder computer kan ik ook niet meer. Een computer waarop je alles aanvraagt en of regelt. Maar goed, op de vraag waar ik zonder zou kunnen, hoort reclame natuurlijk wel in het rijtje thuis. En zonder narcisme in de wereld. Zonder storm zou ik ook kunnen. En zonder rode kool. Zonder pijn en zonder onrecht. Maar zonder liefde kan ik niet. Wat ik enorm zou missen is mijn fotocamera. Natuurlijk zou ik zonder kunnen als het moet, maar liever niet. Anders had ik nooit zulke prachtige momenten hebben kunnen vastleggen in Afrikaanse Namibië en Botswana vorig jaar. Om ook anderen een levendige reis door het land te kunnen laten ervaren... stel ik een selectie foto's tentoon tijdens mijn foto-expositie... op zondag 23 november aanstaande, van 2 tot 5 uur s middags. Voor wie zin heeft en tijd heeft, check mijn site www.mendyschorel.nl voor meer informatie. Zo verwarmd hoe ZFM Radio mij vorige week benaderde... om daarover als gastspreker te komen praten in het programma Zandvoort Draait Door... Het werd een gezellig samen zijn. En wat een mooi team met mensen. Word jij als volgende gevraagd? Doen zou ik zeggen. Zo leren we elkaar steeds een beetje beter kennen. Mandy Now there are three steps to heaven. Just and you will follow. Steps one, two, and three. Step one, you find a girl you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to, heaven to me. The formula heaven. for heaven, heaven very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on. Just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl who you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tight that sure seems like heaven to me.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 Vanaf dinsdag 11 november wordt dit spreekuur iedere twee weken uitgebreid met buurtbewindeling, de kei en de gemeente. Wijkagent Huismans, als we de handen ineens slaan kunnen we misschien wel 200% resultaat halen. Kleine en grote problemen kunnen worden aangekaart en samen zal worden gezocht naar mogelijke oplossingen. De bedoeling is dat inwoners zo kunnen binnenlopen voordat zaken zijn geëscaleerd of heel groot zijn geworden. En wil men één op één met de wijkagent in gesprek, dan kan dat nog steeds omdat de wijkagent ook twee wekelijks alleen te spreken is op dinsdagavond. Het is dus altijd op dinsdag en niet op donderdag, zoals het Zandvoortse krant is vermeld. Wijkspreekuur, iedere dinsdag van wijkagent in Zandpoort Noord, in Pluspunt. Flemmingstraat 55. In de evenweken met wijkagenten Kei, buurtbemiddeling en de gemeente. Van 14.30 tot 16.30 In de onevenweken met de wijkagent van 7 tot 9 uur s avonds. Praise with it. Buitengewoon raadslid van de oudere partij Zandvoort, de OPZ, Jo Berendsen, is sinds afgelopen maandag teruggetreden. Het is een nieuwe wending in het politiek verloop sinds het terugtrekken van Ted Bletsgraaf als beoogd wethouder van dezelfde partij. Berendsen maakte zijn beslissing aan de Griffie bekend. Berendsen gaf in een telefonisch interview met de Zandvoortse krant aan dat hij zijn functie al eind oktober had ingelicht over zijn aanstaande terugtreding. Hij was niet bepaald gelukkig in zijn rol als buitengewoon raadslid. Vooral het feit dat hij niet mee mocht discussiëren stak hem behoorlijk. In de commissie mocht ik vragen stellen, meer niet. Dat ben ik niet gewend uit het bedrijfsleven. Als ik dan vragen stelde, ging er anderen in de gemeenteraad mee vandoor. Dat stak mij, zegt hij. Tevens was Berensen de gang van zaken rondom de motie van wantrouwen over de functioneren van wethouder Han Cohen het niet met de functie eens. Die zaak lag mij zwaar op de maag, meldt hij. Voor hem was 1 plus 1 2 en diende zijn terugtreding in. Fractievoorzitter Carl Simons zal dus nog meer op zoek moeten gaan. Niet alleen naar een nieuwe wethouder, maar tevens naar een nieuwe buitengewoon raadslid. Dat Berendsen moet gaan vervangen. Simons had Berendsen, ondanks dat hij vrij laag genoteerd stond op de kieslijst van OPZ, na de verkiezingen gevraagd om buitengewoon raadslid te worden, wegens zijn kennis van financiële zaken. Simons heeft daar nog niet veel gebruik van kunnen maken.